Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De gemeenteraadsverkiezingen die vandaag worden gehouden in Rusland verlopen rustig. De Russen kiezen vandaag lokale en regionale bestuurders. In Moskou heeft president Poetin zijn stem uitgebracht. De afgelopen weken waren er veel protesten in Moskou... omdat tientallen kandidaten niet mee mochten doen. De politie greep bij die demonstraties hard in... en meer dan 2400 mensen werden vastgezet. Vandaag wordt er niet op grote schaal gedemonstreerd. Wel heeft oppositieleider Navalny tientallen waarnemers op pad gestuurd... om te kijken of het stemmen eerlijk verloopt. De stembureaus zijn nog tot 7 uur Nederlandse tijd open. Paus Franciscus heeft in Madagaskar de mis opgedragen voor honderdduizenden gelovigen. In zijn preek in de hoofdstad veroordeelde de paus de corruptie op het eiland. Het is straatarm. Van de 26 miljoen bewoners leeft meer dan 90 procent van minder dan 2 dollar per dag. Dat heeft het Wereldvoedselprogramma van de VN berekend. Veel kinderen zijn chronisch ondervoed. Franciscus wees erop dat een kleine groep op Madagaskar in weelde leeft. Vooraan in het publiek zat de katholieke president Rajulina... die in januari aantrad en die heeft beloofd dat hij korte metten zal maken met de corruptie. In een zorginstelling in Amsterdam-West is vanmorgen een medewerkster neergestoken. De vrouw is ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale omroep AT5 is een oudere man aangehouden. De man is een cliënt van de instelling. Waarom hij de vrouw neerstak is onbekend. De zorginstelling is een centrum van Kordaan voor ouderen en mensen die kampen met geestelijke problemen. Het weer tot slot. Er zijn wolkenvelden, maar er is ook af en toe zon. Er trekken enkele buien over en op de meeste plaatsen valt wel wat regen.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 Then we grew up, started to touch Used to kiss underneath the light on the back of the bus I know your daddy didn't like me much And he didn't believe me when I said you were the one Every day, she found a way out of the window to sneak out late She used to meet me on the east side In the city with a sun on set every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today, starting the lights together in a different place We know that love is how all these ideas came to be So baby, run away with me 17 and we got a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly we're 10, 23 and now we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Have old friends and now our enemies And now I'm thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes down And every day you know where we ride just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste, starting a life together in a different place he used to meet me on the east side used to meet me on the east side He used to meet me on the east side She used to meet me on the east side In the city with the sun on set Every step you take, I'll be watching you.